In een interne WhatsApp-groep zouden de agenten dingen hebben gezegd als weer een Turk minder. Diezelfde agenten werden vorige maand ook al op de vingers getikt voor het versturen van racistische appjes. Ze noemden mensen met een migratieachtergrond onder meer kut-Afrikanen en pauperallochtonen. De agenten kregen toen een schriftelijke waarschuwing en een aantekening in hun dossier. Veel andere agenten vonden dat een te lage straf. Het anti-haatbeleid van Facebook maakt een uitzondering voor bekende mensen. Blijkt uit regels voor beheerders die The Guardian heeft ingezien. Anders dan gewone mensen mag je beroemdheden wel de dood toewensen op Facebook. Zolang je ze maar niet tagt in die berichten. Facebook wil op die manier ruimte voor discussie bieden. Volgens het bedrijf hoort kritisch commentaar op mensen die in het nieuws zijn erbij. En ophef in Gent in België. Duizenden studenten zijn daar de straat op gegaan om te protesteren tegen de strengere coronaregels. Veel jongeren droegen geen mondkapje en hielden te weinig afstand. Sommigen weigerden te vertrekken en gooiden bier en glas naar de politie. Het Nederlands elftal heeft zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd verloren. In Istanbul werd het 4-2 tegen Turkije. Turkije ging lekker van start. Halverwege de wedstrijd stonden ze met 3-0 voor. Die schiet van afstand. Krul. 3-0. het is, het nou, is toch niet te geloven. Elke bal van Turkije is een doelpunt. En na 39 seconden in de tweede helft kunnen alle, laten we aannemen, de alle, alles wat ze afgesproken hebben bij Nederland, eh, alles om te verbeteren, kan weer in de vuilnisbak. In de tweede helft scoorden Davy Klaassen en Luc de Jong vlak achter elkaar. En daarna scoorde Turkije nog een keer uit een vrije trap. Bondscoach Frank de Boer baalt en hoopt op meer succes zaterdag tegen Letland. Het weer, vanavond en vannacht een spatje regen. Op sommige plekken kan er mist ontstaan. Het koelt af naar 3 graden.